het land van Buenos Dias. Wat tequila's en tortillas in het mooie Mexico. We zitten lekker aan de zee. We hoeven niet naar de tv. En we hebben alle twee. Nee, Een grote Mexicaanse Dat reisje was een goed idee. We doen aan alle feestjes mee. Na een fiesta toe. Mag ik mee dan? Ja. zitten lekker aan de zee. Olé, olé. We hoeven caramba, amigo Samsonito. Caramba, caramba, het is heerlijk aan het strand. Caramba, caramba, caramba, Don Gentino. Caramba, caramba, dit is het leukste land. We zitten lekker aan de zee. We hoeven niet naar de tv. En we hebben alle twee. Een grote een Mexicaanse hoed, dat reisje was een goed idee.